Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Landen moeten niet te snel de coronamaatregelen versoepelen. Daar waarschuwt de WHO voor. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat vaccinaties alleen niet genoeg zijn om de verspreiding van het virus af te remmen en iedereen te beschermen. In Engeland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland zijn de afgelopen weken veel maatregelen losgelaten. De jongen die vorig jaar juli Joshua van 15 doodstak in Rotterdam moet 10 maanden de cel in. De dader is nu 16. Hij had ruzie met Joshua en dat liep helemaal mis toen de twee afspraken in een park. Je hoort de rechter. Je hebt je schuldig gemaakt aan de doodslag op Joshua. Jullie hadden via Snapchat afgesproken om een conflict uit te vechten en hadden allebei een mes meegenomen. Toen Joshua als eerste een mes trok, ben jij in de aanval gegaan en je bleef doorgaan met steken toen Joshua op de grond lag. Je hebt hem tienmaal gestoken. Je bent daarna weggerend en hebt Joshua voor dood achtergelaten en geen medische hulp ingeschakeld. De jongen moet zich van de rechter ook psychisch laten behandelen. De politie in Beverwijk wil graag weten van wie de wurgslang is die zondag werd gevonden in de stad. Het is een boa constrictor van een meter lang. De politie wil weten wie de eigenaar is en hoe de slang zomaar op straat terecht is gekomen. En de bewoners in Enkhuizen in Noord-Holland hebben te maken met een apart natuurfenomeen. Het regent daar vissen. Ze liggen er voor het oprapen. Zie je met de vis lopen? Ja, ja. die heel scholvers, hè. Hoeveel heeft u er al gevonden? Nou, een stuk of vier, vijf, 3 drie, jong. Vorige week zaten er tienduizenden vissen vast in een doodlopende gracht. De meeste zijn naar een veilige plek gejaagd, maar er bleven nog genoeg vissen over voor de aalscholvers. En die zorgen er nu voor dat het in Enkhuizen vissen regent. Elke haalskolver vereet gewoon ongeveer drie of vier van die grote vissen op. En dan kunnen ze de lucht niet inkomen en dan kwatten ze ze uit. Zodoende leggen ze hier een alger alweer op de straat. Het weer nog. Het blijft de komende uren droog. En morgen een beetje van hetzelfde. Wat regen, wat wind en 9 tot 10 graden.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 Mm-hmm. And if neither one of them feels like singing them, mm-hmm. then the blues just vamps till ready. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Also warm welcome to our listeners across the globe... especially to our fans in Taiwan, the Democratic Island State. We werden verwelkomd door de wat weemoedige klanken van het orkest van Duke Ellington... en onder meer tenor saxofonist Coleman Hawkins met het nummertje wanderlust. Ja, dat de verlangen naar reizen, naar ronddwalen, naar avontuur... dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar behoorlijk eh, ingeperkt. We weten allemaal waarom. We hebben er eh, ja, toch een beetje een uh, bluesy gevoel aan overgehouden. En dat is het thema een beetje vandaag. Een bluesy affair, dat is de rode draad in ons programma. Ik zou zeggen, laat je vandaag dus verleiden tot een uh, bluesy avontuurtje hier bij ZFM Jazz. Ja, die Duke Ellington en Coleman Hawkins... die waren in hun loopbaan natuurlijk verveeldig eh, eh, aan het toeren, ver van huis... over de hele wereld. Ze brachten het publiek in vervoering met hun muziek... maar liet het thuisfront vaak met een uh, gevoel achter natuurlijk... als ze weer eens voor maanden de hort op waren. En ja, daar gaat het beetje het volgende nummer over. After You've Gone. Jimmy, don't leave me. Jimmy, please don't leave your bestie. Jimmy, you ain't gonna leave me, are you? Woman, I'll be gone before the evening sun goes down. You'll miss the dearest pal you've ever had. Oh, there'll come a time. Now don't forget it. There'll come a time when you'll regret it welkom bij A Bluesy Affair hier bij ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Johnny Hodges was een van de drijvende krachten in het eh, orkest van Duke Ellington, de lyrische altsaxofonist. En heel af en toe maakte hij ook eh, plaat platen onder eigen naam. En daar hoorde je hier een, nummertje van. Creole Love Call. Een van zijn, ja, de allerlaatste opnames voor zijn dood. Ehm in 1970 van het eh, historische album Three Shades of Blue... Eh, begeleid door het orkest van Oliver Nelson, Johnny Hodges. En daarvoor hoorde je eh, After You've Gone... het nummer dat in een hit werd omgetoverd door de Queen of the Blues... in de vorige eeuw, de jaren 20, 30 van de vorige eeuw, Bessie Smith. Maar hier hoorde je het in een uitvoering van de bijna vergeten R&B diva Laverne Baker. You're gone sweet on that man? The only thing I've gone sweet on is the music he writes. But, baby, we told him we'd be there on time. Amerikaanse zangeres Brianna Thomas. Die doorspekt haar jazz altijd met de nodige rhythm and blues en swing. En dat eh, levert fraaie albums op. Dit uh, komt van haar album van afgelopen jaar, Everybody Knows. Eh, ja, absoluut aanrader die plaat, Brianna Thomas. En daarvoor hoorde je de St. Louis Blues... Een nummer geschreven door de vader van de blues, zeg maar. W.C. Handy zo'n eeuw geleden. Maar je hoorde het in een uitvoering van eh, de Nederlandse pianist, de meesterpianist Rob van Bavel eh, bijgestaan op bas, onder andere op bas eh, Clemens van der Veen. En St. Louis Blues is trouwens ook de titel van een korte film uit 1929. Moet je maar eens opzoeken op YouTube, waarin Bessie Smith te bewonderen valt. Het is ook de titel van een latere film met Nat King Cole en Earth, uh, Eartha Kitt... St. Louis Blues. Dus een song van de hand van W.C. Handy. You never can stop playing. I just can't stop playing this trumpet. My first trumpet when I was 11 years old. I can't stop playing this trumpet. It is the same. And before I get 50, I'll look like Louis Armstrong. voor de eerst het compleet klanken van Freddie Hubbard met zijn bluesy Blue Frenzy. Freddie Hubbard die begon natuurlijk zijn loopbaan bij uh, Art Blakey's Jazz Messengers... maar ging al snel eh, solo, vormde zijn eigen band... en dook de Blue Note Studios in en nam, daar een aantal fantastische albums op. Eh, zo rond de 364. En dat nummertje Blue Frenzy kwam van het album... moet ik even nadenken, hoe heet het ook alweer... Ehm, breaking Point. Oh ja, Breaking Point uit 1964. En iemand die eh, ook graag eh, af en toe een bluespad eh, bewandelt... is de Nederlandse saxofonist Ben van der Dungen... met zijn vaste trio op drums Gijs Dijkhuizen... Eh, Marius Bees op bats en eh, Miguel Rodriguez op piano... met het nummertje Walking Down Blues Lane uit 2014. Eh, ze zijn weer aan het toeren nu het kan. Ze doen hun ode aan John Coltrane... waarmee ze net begonnen waren voor, voordat de corona uitbrak. volgens mij zijn ze nu net weer begonnen. Dus als hij bij je in de buurt komt, ga hem absoluut bekijken. Ben van den Dungen. You know, folks, that guitar George plays is a right modern contraption. It's electric. Of course, George still has to do the work. But instead of all those fast notes coming out of the guitar, they come out of a little loudspeaker. So by the <laughs> time by the time they get to your loudspeaker, as I call it, they'll be twice as good. Come on, George. nog steeds naar A Bluesy Affair bij ZFM Jazz. Bewandel, begeef je het op, eh, op het pad der blues... dan kom je automatisch terecht in eh, Chicago, de stad van de blueshelden. En van ene George Barnes, een vergeten pionier van de elektrische gitaar eind jaren 30. En ook... Uh, ja, een van de eerste, denk ik, blanke gitaristen... die te vinden is op eh, bluesplaten van vele zwarte bluesartiesten... zoals Big Bill Brunsey en Wasport Sam. Dus eh, zo'n ja, eeuw geleden bijna. Ehm, wat je net hoorde was een opname met... Eh, met onder andere Hank Jones en Milt Hinton uit de jaren 70. het nummertje A Funky, hoe heet het ook alweer? Eh, funk chicago stijl Nou, ik vond het eigenlijk meer een bluesy nummer. En ja, daarmee belanden we eigenlijk diep in de blues met de volgende dame. Een van de pioniers van de rock and roll, Big Mama Thornton. Ze verwierf enige bekendheid met het liedje Hound Dog. Het nummer dat een blanke jongen enkele jaren later... tot de internationale superstar zou maken. Ze schreef ook nog een ander nummer, uh, Ball and Chain... dat ook weer eh, een hit werd door iemand anders. Ze zelf eh, had een leven met ups en downs. Wereldbekend werd ze niet. Maar een geweldige zangeres, blueszangeres was het wel. Hierbij gestaan door de band van Muddy Waters. Life Goes On. En dat is dus de dame die ik net noemde. Big Mama Thornton. Nou moet ik even zoeken naar de juiste val. Hier komt die. Life Goes On. Now listen peoples. Everybody said they don't like the blues, but you wrong. See, the blues come from way back. ZFM Yeah. you left me, I'll never know. I hate to tell. just the same. I was happy, Read from the to say and on just the same. I think if we hadn't had music and blues, we wouldn't have no place, any place to release ourselves, no matter who we were or what color we were. You know? uh, Feeling Good. We hebben de blues, but I'm feeling good. Roy Merriweather, een self-made man, een uh, eh, powerpianist... ergens tussen Gene Harris en Ramsey Lewis in. Maar een stuk eh, minder bekend dan die twee. Met zijn uitvoering van het aloude nummer... dat bekend of beroemd werd gemaakt door eh, Nina Simone. dit komt van zijn album... Eh, The Stone Truth uit 1966. Maar hij bleef eh, platen maken tot <clears throat> kort voor zijn dood. Hij kwam te overlijden afgelopen december 2021. Roy Merriweather en wordt eigenlijk zelden gedraaid. Dus vandaar maar dit kleine eerbetoon aan de Bruce Lee van de piano. Roy Merriweather. Ja, we zitten bijna tegen het einde van het eerste uur, onze bluesy affair. Maar die affair die, uh, dat avontuur gaat gewoon door natuurlijk in het tweede uur. Dus ga niet weg. Uh, we gaan eruit met een andere ja, icoon uit de bluesmuziek. De gitarist T-Bone Walker. Net zo'n pionier als die George Barnes die je eerder hoorde. T-Bone Walker. In the blues, the musician tells a story and lives a story through his music.